Morat Rouakili met het NOS-journaal. Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbass-regio... maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia. Dat zei de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen. Nog eens 45.000 militairen zijn gewond geraakt. Dat zegt CIA-directeur William Burns. Hij wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. Door het personeelstekort beginnen steeds meer mensen met nieuw werk. Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten. 792.000 werkenden jonger dan 25 waren in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters. Maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers nog groter dan in Nederland. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. Niet alleen Europa kampt met extreme hitte, ook Amerika heeft last van hittegolven. Voor zo'n 40 miljoen inwoners van het land geldt dat zij deze week met gevaarlijk hoge temperaturen te maken krijgen. Sifan Hassan heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter bij de WK Atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan. De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag en dan gaat de 29-jarige Hassan op jacht naar haar eerste medaille van dit WK. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele regen- en onweersbuien over de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Overdag is er veel bewolking en valt er regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh. Oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuim. Met twee vingers oh. Ik neem het leven met twee vingers schuim. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers.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 Mr ace to the izzles back to wizard. How do you console my mom? Or give her light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got looked like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I've been trying to be signed. Trying to be a millionaire. How I used two lifelines. In the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut like, I don't know, Dr. me up, yeah what if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear swear to God, drive a two on a two. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin. I said, dog, did you realize I'm never it on a plane now?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 It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. Uh, uh, uh, Tick tock, I want to rock you like the 80s Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We're bet to get it on the had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your neck of the woods. I want to look a little bit. Hey. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen. Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan, ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. En is de ruis te veel als je dat niet wilt, het is stil bij mij. laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren.